Zit van der Linde met het NOS-journaal. In Polen zijn vijf mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Een klein vliegtuig stortte neer op een hangaar van een skydive-centrum. De piloot kwam om het leven, net als vier mensen die in de hangaar aan het schuilen waren voor noodweer. Ook zijn er zeven gewonden. Zij zijn naar ziekenhuizen in de buurt gebracht. Het ongeluk gebeurde zo'n 45 kilometer ten noorden van Warschau. Politie en justitie in Polen onderzoeken nog hoe het ongeluk kon gebeuren. De brug die de bezette Krim verbindt met Rusland is door de aanval van gisterochtend flink beschadigd. Reparatie gaat weken tot maanden duren, zegt het Kremlin. President Poetin houdt Oekraïne verantwoordelijk en dreigt met een vergeldingsaanval. Via de Krimbrug worden Russische troepen in Oekraïne bevoorraad. In oktober werd de verbinding voor het eerst aangevallen. Vanwege bosbranden zijn in Griekenland duizenden mensen geëvacueerd. Het zijn inwoners van kustplaatsen in de buurt van Athene. En ook 1200 kinderen op een zomerkamp zijn in veiligheid gebracht. Griekenland en andere landen rond de Middellandse Zee gaan gebukt onder een hittegolf met temperaturen boven de 40 graden. Het VN-klimaatpanel noemt het gebied een hotspot van klimaatverandering. Ook Italië, Spanje, Frankrijk, Duitsland en Polen hebben te kampen met hitte. Om wijken in Nederland hittebestendig te maken... moet er meer groen komen in de openbare ruimte... zoals plantsoenen en bomen die veel schaduw geven. Dat zeggen wetenschappers. Meer groen leidt volgens hen tot een betere wateropvang en opslag... na hevige regenbuien. Dat er vergroening traag verloopt komt doordat waterbeheer, energie en hittebestrijding tegelijk moeten worden aangepakt. Het weer, opklaringen met minima van rond de 12 graden vannacht.